Danny T. wist zich woensdag te onttrekken aan zijn begeleider. De jongen werd in 2007 veroordeeld voor de moord. De zaak werd landelijk bekend doordat op een filmpje op internet was te zien hoe het slachtoffer zwaar gewond van het dak viel en stierf in zijn achtertuin. Danny T. was toen 16 jaar. Hij kreeg 1 jaar jeugddetentie en 8 jaar jeugd Het aantal aanslagen en het aantal slachtoffers daarvan is gedaald. Vorig jaar pleegden terroristen 11.000 aanslagen, waarbij een kleine 15.000 doden vielen. In 2006 waren er bijna 8.000 slachtoffers meer. Volgens een Amerikaans rapport vormt Al-Qaeda nog steeds de grootste bedreiging voor de VS, maar verliest het terreurnetwerk in de islamitische wereld aan steun. Hun terroristen pleegden vaak lukraak aanslagen en zo werden er ook veel moslims slachtoffer. Oliemaatschappij BP heeft cement gestort in de lekkende boorput in de Golf van Mexico. De komende dagen moet blijken of deze maatregel afdoende is om het lek definitief te dichten. Deskundigen houden rekening met nieuwe problemen. Door de druk van de oliebron zou de olie op andere zwakke plaatsen in de zeebodem zich een nieuwe weg naar boven kunnen banen. Hip-hopster Wyclef Jean stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen van Haiti. Zo maakte hij donderdagavond bekend in de talkshow van Larry King. De hiphopper, die oorspronkelijk uit Haiti komt, zet zich al jaren in voor het land. Na de aardbeving was hij een van de eerste artiesten die hulp boden. De verkiezingen zijn in november. De huidige president René Préval kan dan niet herkozen worden. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona heeft een Franse toerist een val van bijna 25 meter overleefd. De 18-jarige jongen keek niet goed uit toen hij foto's aan het nemen was en stortte in de diepte.